Renate Kok met het NOS Journaal. De straf tegen de man die zijn moeder hielp bij zelfdoding blijft staan. De Hoge Raad handhaaft de straf van een half jaar voorwaardelijk... die was uitgesproken door het Hof in Den Bosch. Albert Heringa hielp zijn hoogbejaarde moeder in 2008 met euthanasie. Op televisie werd twee jaar later een documentaire uitgezonden... waarin was te zien hoe hij op verzoek van zijn moeder... medicijnen door haar vla mengde. Heringa beriep zich op een noodtoestand... omdat de huisarts niet bereid was mee te werken. Volgens de Hoge Raad heeft het gerechtshof dat beroep beroep op noodweer terecht verworpen. In de Achterhoek zijn tientallen paasvuren afgelast... in verband met de toenemende droogte. Daardoor kunnen natuurbranden zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Afgelopen nacht is opgeschaald naar fase 2... waardoor in veel gevallen niet meer gestookt mag worden. In Bronkhorst probeert de gemeente met brandwachten en hekken te voorkomen... dat vuurstapels die al klaar liggen toch in brand worden gestoken. De gemeente Rijsselholte, met de twee bekendste vuren in Espelo en Dijkerhoek... weet nog niet of ze de paasvuren door laat gaan. De Eerste Kamer krijgt een gedragscode. Daarin zijn de regels over nevenfuncties van Kamerleden gestroomlijnd en aangescherpt. Ook staat erin hoe ze moeten omgaan met lobbyisten... en of ze cadeaus wel of niet mogen aannemen. De Raad van Europa dringt al langer aan op strengere regels. Een speciale Kamercommissie heeft daarom nu deze gedragscode voorgesteld. De Eerste Kamervoorzitter en ondervoorzitters moeten het toezicht gaan houden... op de naleving van die gedragscode. Voetbaltrainer Fred Rutte is al na ruim drie maanden opgestapt bij Anderlecht. Hij vertrekt vanwege de slechte resultaten van de laatste weken. De Brusselse club draait een historisch slecht seizoen... en dreigt voor het eerst in 56 jaar Europees voetbal mis te lopen. Het weer in het noorden is het 14 graden, in het zuiden 18. In het zuiden neemt de bewolking toe, daar kan later ook een bui gaan vallen. Morgen dan meer bewolking, maar ook zon. En vooral in het zuiden en midden van het land zijn buien mogelijk... met daarbij ook een kleine kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is veel aan de hand in de regio. Op de A7 van Zaandam naar Horen is een ongeluk gebeurd bij de afrit Weidewormer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Vanaf Zaandam is de vertraging nog wel drie kwartier. Een half uur verdraging op de A10, de ring van Amsterdam... door een ongeluk bij knooppunt de Nieuwe Meer. Vanaf Watergraafsmeer is de vertraging dus ruim een half uur. Op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Lunette... 10 kilometer en een kwartier verdraging. Een half uur oponthoud op de A44 van Den Haag naar Amsterdam... door een bermbrand bij Noordwekkerhout. De linkerrijstrook richting Amsterdam is dicht. De andere kant op is de weg helemaal dicht vanaf knooppunt Burgerveen. En dat levert een flinke file op op. Ook ongeveer 50 minuten vertraging daar. Tot slot is het heel erg druk vanaf de Keukenhof op de N208 Sassenheim Haarlem.